Drie uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. De afgelopen 24 uur zijn 191 mensen positief getest op corona... blijkt uit de meest recente gegevens van het RIVM. Het is de hoogste dagelijkse stijging in zeker twee weken tijd. In Rotterdam was de toename van alle gemeentes het grootst. Daar werd de afgelopen 24 uur bij 49 mensen het virus vastgesteld. KPN en T-Mobile zetten komende dinsdag hun 5G-netwerken aan. Deze week werd de frequentieveiling voor het nieuwe mobiele netwerk afgerond. Die veiling bracht ruim 1,2 miljard euro op. Het betekent niet dat iedereen er ook direct gebruik van kan maken. Zo moet een telefoon het nieuwe netwerk ondersteunen. En daarnaast komt de grote snelheidsverhoging pas rond 2022. Sommige mensen zijn bezorgd over 5G vanwege de straling... maar er is geen bewijs voor negatieve effecten op de gezondheid. In september wordt een nieuw rapport van de Gezondheidsraad verwacht over 5G. De Britse premier Johnson roept alle Britten op om komende winter een griepprik te halen. Zo wil hij voorkomen dat het Britse zorgstelsel overbelast raakt... voor het geval rond dezelfde tijd ook weer het aantal coronabesmettingen toeneemt. De premier zegt al het mogelijke te doen om voorbereid te zijn op een nieuwe besmettingsgolf. Tegen een douanier die verdacht wordt betrokken te zijn bij invoer van 1500 kilo cocaïne... is 12 jaar cel geëist. Hij werkte in de Rotterdamse haven en de drugs zaten verstopt in containers met mango's uit Brazilië. De man zou in het computersysteem van douane hebben aangegeven dat de container al was gecontroleerd. Hierdoor konden anderen de lading ongehinderd ophalen. Uit de berichten in het telefoon van de Rotterdammer blijkt volgens justitie dat hij dit vaak heeft gedaan. De man ontkent zijn, ontkent zijn betrokkenheid. Een andere douanier zou zijn inloggegevens hebben gebruikt, zegt hij. Het weer, soms wat regen en een matige westenwind, maar vanuit het westen wat meer zon. Middagtemperatuur tussen de 18 en 22 graden. Morgen wolkenvelden, landinwaarts wat zon en in het noordwesten wat regen bij 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Arne Broekhuis van de ANWB. Files staan er op de A7, de afsluitdijk bij Den Oever, 2 kilometer.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 Kijk op anwb.nl slash vakantievraag. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zandvoort. Een zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met nu. What a dilemma. Oh, Please on the track of the girl them banana farming. Do whole of them request me banana. I come and them no want go home. Give them one time, two time, them want more. Daylight come and them no want go home. Give them three times, sometime them want four. Daylight come and them no want go home. We have a seen a girl she named Cassandra. She tell me say she comes straight from Colombia, so I make her recommend her my banana. Your mama say that's the manana, so me say say me do it, say me do it, say me do it. Hey. And girl, I tell me, say me banana sweet. Uh -huh. Them say the length and size make them way. <laughs> You know say now, say me do it. I say me do it, say me do it, say tell me, say banana sweet. Them say the length way. With it, crew, drop. direction. Them walk come chill from me plantation. Two girl from France, so them want share one of me say we, me say wait. me say wait. me say wait. Grab me banana until me it sweet. Them say we, them say we, them say we. Say la. Me say they, me say they, me say they, me say they, me say they. Yo, they like come and now I go for Sick with it, crew drop.